uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Donald Trump heeft op zijn eerste werkdag als president meteen allerlei besluiten genomen. Zo trok hij de Verenigde Staten terug uit het klimaatakkoord van Parijs... en wil hij dat de VS vertrekt uit de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook verleende hij gratie aan vrijwel alle verdachten van de kapitoolbestorming vier jaar geleden. Van zes belangrijke leiders van de aanval heeft hij de straf verlaagd... waardoor ze op vrije voeten komen. De Colombiaanse president Petro wil de noodtoestand uitroepen... vanwege het opgeleide geweld in het noordoosten van het land. Er zijn bij aanvallen door militante rebellen van de ELN... afgelopen weekend zeker 80 mensen gedood. Volgens de VN zijn 18.000 mensen op de vlucht geslagen voor het geweld. President Petro zegt dat de ELN een oorlog is begonnen. Door de noodtoestand kan hij de komende maanden maatregelen nemen... zonder toestemming van het parlement. Ook in het zuidoosten van Colombia is het onrustig. Bij gevechten tussen rivaliserende ex-leden van de FARC kwamen zeker 20 mensen om het leven. Op de tweede dag van het staakt het vuren in de Gazastrook... zijn er 915 vrachtwagens met hulpgoederen het gebied binnengegaan. Dat meldt de noodhulporganisatie van de Verenigde Naties. Zondag liet Israël 630 vrachtwagens door... Hamas en Israël hebben afgesproken dat er tijdens de wapenstilstand elke dag minstens 600 vrachtwagens de Gazastrook moeten binnenkomen. In het gebied is een tekort aan alles. Niet alleen aan voedsel en medische middelen, maar ook aan brandstof. Dat is nodig om onder meer de ziekenhuizen van elektriciteit te voorzien. Qatar wil de komende dagen miljoenen liters brandstof aan Gaza leveren.